Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn de door Nederland gestuurde coronavaccins aangekomen. Sint Maarten gaat als eerste zorgmedewerkers en 60-plussers prikken met het Pfizer-vaccin. Op Saba en Sint Eustatius wordt het Moderna-vaccin gebruikt. Saba hoopt op 1 maart alle volwassen inwoners een prik te hebben gegeven. Dan zou het eiland de eerste gemeente in het Koninkrijk zijn die de eerste vaccinatieronde helemaal afrondt. VVD-leider Rutte roept politieke partijen op om in de verkiezingscampagne geen belofte te doen. In een brief die vandaag in de grote kranten staat... vraagt Rutte andere politici om in deze coronatijd verbinding te zoeken... en de verschillen niet uit te vergroten. Een nieuw kabinet zal volgens Rutte aan de slag moeten met het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid en het versterken van de zorg. Ook noemt hij een sterke overheid met een menselijk gezicht, een verwijzing naar de toeslagenaffaire. Nederland heeft volgens NRC in 2018 meegewerkt aan het betalen van losgeld aan piraten... terwijl het beleid is om dat niet te doen. De krant sprak met betrokkenen over de kaping van een vrachtschip van een Groningse rederij. Die betaalde 340.000 dollar om de opvarende vrij te krijgen. De Nederlandse ambassade in Nigeria zou een grote rol hebben gespeeld bij de overdracht van het geld. In Argentinië is de minister van Volksgezondheid opgestapt... omdat bekenden van hem met voorrang een coronavaccinatie gekregen zouden hebben. Zo zei een journalist op de radio dat hij de inenting aan zijn vriendschap met de minister te danken had. De minister ontkent dat hij schuldig is, maar treedt op verzoek van de president toch af. Het weer nog. De dag begint met wat wolkenvelden. Later breekt ook de zon door. Het blijft droog bij een zuidelijke wind. Op de Wadden wordt het 10 tot 12 graden en in de rest van het land 13 tot 17 graden. Morgen nog meer zon en opnieuw erg zacht.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu.